Drie uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Verschillende Nederlandse politici hebben een afschuw uitgesproken... over de executie van de Nederlander Ang Kim Sui in Indonesië. Minister Koenders noemt het diep triest dat Ang is gedood. Hij heeft de Nederlandse ambassadeur in Jakarta teruggeroepen voor overleg. De tijdelijk zaakgelastigde van Indonesië in Den Haag is op het ministerie ontboden. Ang kreeg de doodstraf voor vermeende betrokkenheid bij de productie van ecstasy... VVD, PvdA en CDA willen dat Nederland een krachtig signaal afgeeft aan Indonesië. De SP wil dat de handelsbetrekkingen met het land opnieuw worden bekeken. UNICEF heeft een dringend beroep gedaan op de Mexicaanse regering... om ervoor te zorgen dat de scholen in Acapulco weer open kunnen. Begin december sloten bijna 200 scholen in de badplaats hun deuren... vanwege de onveiligheid en de terreur van criminele groepen. Meer dan de helft van de scholen is ook na de kerstvakantie dichtgebleven. De criminelen persen leerkrachten af en eisen vaak meer dan de helft van hun salarissen op. Gaan ze hier niet op in, dan lopen ze de kans vermoord te worden. Volgens de autoriteiten zijn er sinds november in Acapulco 21 leerkrachten vermoord. In de Filipijnse hoofdstad Manila worden 6 miljoen mensen verwacht bij een mis die paus Franciscus er zal leiden. Als er inderdaad 6 miljoen mensen bijeenkomen is het de grootste katholieke mis aller tijden. De autoriteiten proberen de mensen over een zo groot mogelijk oppervlak te verspreiden. 50.000 politiemensen en militairen moeten de bijeenkomst in goede banen leiden. Boven Manila hangen donkere regenwolken, een uitloper van de tropische storm die gisteren over de Filipijnen trok. Maandag keert de paus terug naar Rome. Het weer, er trekken buien over, landinwaarts met kans op sneeuw. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt, het kan glad worden. Morgen is het bewolkt met regen of sneeuw en het wordt 0 tot 4 graden.